uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nieuw-Zeeland gaat 13 partijen vervolgen voor de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island bijna een jaar geleden. Drie personen en tien organisaties zouden te veel risico's hebben genomen. Wie het zijn blijft geheim tot ze zijn voorgeleid. Ondanks dat er verhoogde vulkanische activiteit was gemeld... werden er nog toeristen naar het eiland gebracht om de krater te beklimmen. 22 mensen kwamen om het leven. Sommige gewonden zijn nog altijd niet volledig hersteld van zware brandwonden. Op meerdere plekken was het dit weekend onrustig. Er was vuurwerkoverlast en er waren rellende jongeren. De politie had de handen vol om de situatie onder controle te krijgen. In Woensdrecht ontplofte gisternacht een zware vuurwerkbom bij het huis van de burgemeester. De politie die gaat uit van opzet, maar ze willen nog niet spreken van een aanslag. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden. De politie houdt het huis van de burgemeester extra in de gaten. Vandaag start een landelijke campagne om meer vrijwilligers te werven voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze moeten in maart de stemlokalen bemensen. En veel locaties vallen af, de meeste omdat er niet coronaproef gestemd kan worden. En er zijn in maart meer mensen nodig. Vooral oudere vrijwilligers die durven het deze keer niet aan vanwege corona. In de stemlokalen gelden straks strikte regels. En Joe Biden is geblesseerd geraakt bij het spelen met zijn hond. De aanstaand president van Amerika verstuikte zijn enkel toen hij uitgleed. Biden heeft haarscheurtjes in zijn voetwortelbeentjes... en moet de komende tijd een spalk dragen. de Democrat heeft verder de leiding van zijn communicatieteam gepresenteerd. Die bestaat voor het eerst volledig uit vrouwen. Biden beloofde eerder al dat diversiteit een speerpunt van hem wordt. Het weer lokaal vriest het tot wel 5 graden. Ook komt er mist voor. Later breekt vooral in het oosten nog heel even de zon door. Verder is het bewolkt met in het westen van het land een beetje regen. Het wordt 2 graden in het oosten tot 8 vlak bij zee. Dinsdag dan wordt het weer een stuk minder koud met zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Pumping up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that. your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I so I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two to the bedroom. We don't need no dance floor.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 Vandaag praten de burgemeesters met het kabinet over de drukke winkelstraten van de afgelopen dagen. Volgens voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad moet er ook iets worden gedaan aan Belgische dagjesmensen. Het aantal mensen in de bijstand is het derde kwartaal met 7000 toegenomen. Het grootste deel zijn jongeren onder de 27, meldt het CBS. En Formule 1-coureur Romain Grosjean maakt het naar omstandigheden goed, zegt hij op zijn Instagram-account. Aan zijn crash hield hij alleen lichte brandwonden aan handen en voeten over. Het weer, het wordt krabben, want lokaal vriest het tot wel 5 graden.